Van met het NOS-journaal. De man die in Zeist wordt gezocht voor een ernstig zedenmisdrijf is nog niet gevonden. Vrijdag belaagde hij een vrouw en vluchtte toen het bos in. Waarschijnlijk dezelfde man sprak eerder een andere vrouw aan... maar ging er vandoor toen ze ging schreeuwen. De politie spreekt van ernstig seksueel geweld en heeft een signalement verspreid. Vrijdag was er al een grote zoekactie in en om Zeist... met speurhonden en een helikopter. In Amsterdam is een man opgepakt voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Daar hielden zo'n 1500 mensen een pro-Palestijnse demonstratie. Ze vinden dat Nederland zich niet krachtig genoeg uitspreekt over Gaza. De dader spoot met rode verf in het Engelse tekst... Nooit meer is nu... Volgens zijn advocaat was dat een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog en dodenherdenking... als steeds wordt gezegd dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Tientallen mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn vergiftigd met illegale botox. De gezondheidsautoriteiten waarschuwen nu voor die gevaarlijke botox-variant. Afgelopen weken doken zeker 41 gevallen op van mensen die waren geïnjecteerd... met een stof die botulisme kan veroorzaken. Een giftige bacterie kan daarbij het zenuwstelsel aantasten en verlamming veroorzaken. In zeldzame gevallen kan botulisme dodelijk zijn... De Britse gezondheidsautoriteiten willen strengere regels voor botoxklinieken. De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de Europese titel te prolongeren. In de EK-finale tegen gastland Duitsland eindigde de wedstrijd in 1-1. Oranje verloor na shootouts. In de Olympische finale van vorig jaar was het andersom. Toen won Nederland na shootouts. Het is voor Duitsland de negende Europese titel in totaal.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 it me or is the band getting bigger? Okay, big, okay, big, okay, big, okay. On trumpet, the more trumpet, the more trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, This mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, I'll see if no. On baseline, Martina Nanny's coming. On baseline, zip, no. On baseline, I'll zip, no. On baseline, Martina Nan... Uh, okay. Here I am, she get married. Here I am, married. Here I am, married.